uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Frankrijk worden vannacht weer extra agenten ingezet. Dat hebben president Macron en zijn ministers tijdens spoedoverleg besloten. De afgelopen dagen was het onrustig in het land na de dood van Nahel van 17. Hij werd doodgeschoten door een motoragent toen hij er vandoor ging bij een verkeerscontrole. Sindsdien zijn er elke avond rellen... Bij een spoedoverleg werd ook besloten dat er vanavond na 9 uur geen bussen en trams meer rijden in heel Frankrijk. Dan een heftig verhaal over een veerboot in de Oostzee. Daarop zijn een vrouw uit Polen en haar kind van zeven om het leven gekomen na een val. Eerst werd gedacht dat de jongen vanaf de boot in zee was gevallen... en dat zijn moeder achter hem aan was gesprongen. Maar inmiddels lijkt de Zweedse politie daaraan te twijfelen. Ze onderzoeken nu of het gaat om moord. Geslaagde scholieren zitten komend studiejaar niet met prinses Alexia in de collegebanken. De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima neemt een tussenjaar. Dat wordt eh, dus een beetje reizen en werken en van alles. Heel veel plannen, maar nog niks gepland. <laughs> Bijna twee jaar geleden vertrok Alexia naar Wales om daar haar middelbare schooltijd af te maken. En ze hoort volgende maand of ze geslaagd is. Ja, zaterdag frietdag. Vanaf morgen wordt die wat duurder, want snackbars en cafetaria's mogen geen gratis plastic frietpakjes meer meegeven. Dat komt allemaal door een nieuwe wet om plastic afval tegen te gaan. Bij een snackbar in Den Bosch vinden ze die nieuwe regels ook maar lastig. Je ziet eigenlijk nu al bij de klanten die er binnenkomen, bijvoorbeeld met hygiëne. Mensen nemen hun eigen tas mee. Ik weet niet, niet of wij dan ook de hygiëne kunnen waarborgen. Alleen, ja, ik vind wel dat we met z'n allen iets moeten doen eh, om het plastic tegen te gaan. Alleen er moeten wel alternatieven zijn voordat we door gaan drukken. Ja, je betaalt straks 50 cent meer voor een plastic bakje, 25 cent voor een beker en 5 cent voor de kleine sausbakjes. Heb ik nog het weer voor je. Er kan zometeen ook nog een buitje vallen. Het is maximaal 24 graden. Morgen is het bewolkt en regenachtig en dan niet warmer dan 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog één file op de A10, de ringweg van Amsterdam.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 falta ZFM Zandvoort. Vanavond de hoofdpunten van het NOS-journaal. In heel Frankrijk wordt vanavond vanaf 9 uur het bus- en tramverkeer stilgelegd. Dat heeft president Macron gezegd na crisisoverleg over de rellen van afgelopen dagen. Ook roept hij ouders op hun kinderen thuis te houden. Jens Stoltenberg blijft nog zeker een jaar chef van de NAVO. Hij doet dat uit plichtsbesef. Er is nog geen geschikte opvolger. Zijn ambtstermijn is al een paar keer verlengd. En mensen die op het sociaal minimum leven moeten meer geld krijgen om rond te komen. Volgens een onderzoeksrapport is 6 miljard euro per jaar daarvoor nodig. Het weer bewolkt en kans op een bui. Vanavond en vannacht wordt het zo'n 15 graden. I need peace, I need hope, I need guidance I need more than myself I need light, I need light can grow Adelante mi de mis soco una bomba provocante Esa boca linda, tua boca linda esa boca linda una bomba provocante esa boca linda, tua boca linda esa boca linda esa boca linda, un descarante caliente.